En dat is met een reden. Het wagenpark is flink uitgebreid in de afgelopen jaren. En veel mensen hebben een auto aangeschaft en gaan daar nu mee naar hun werk. En ook bijvoorbeeld de stakingen bij het OV... die kunnen maken dat er meer mensen met de auto gaan op de dagen dat er gestaakt wordt. Dus eh, al met al staan we daardoor nu vaker stil dan in 2019 en voor corona. Vooral op de dinsdag en donderdag sta je in een drukke spits. Bij een ongeluk in Jersum in Friesland zijn vier mannen om het leven gekomen. Gisteravond raakte de auto waarin ze zaten van de weg en kwam in de sloot terecht. Eenmaal op die plek kon er niets meer voor de mannen gedaan worden, zegt de politie. De hulpverleners die als eerste ter plaatse kwamen, eh, ja, die zagen eh, gelijk eh, dat de vier inzittenden van de auto al waren overleden. De slachtoffers zijn tussen de 35 en 41 jaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht. De voorzitter van de ondernemingsraad van Tata Steel heeft spijt van de opmerkingen die hij maakte over klimaatactivisten. Die willen morgen voor de ingang van de staalfabriek gaan liggen. Hij schreef in een appgroep gelijk de oven in, dan gaat het niet stinken. De top van Tata Steel doet onderzoek naar de uitspraken. En in Arnhem loopt de oudste krantenbezorger van Nederland rond. Het is Hendrik van 87. Zes dagen per week staat hij om vier uur s'nachts op. Dat idee ontstond na zijn pensioen, want hij begon zich te vervelen. Over stoppen denkt hij nog lang niet na. Minstens 90. Minstens 90. over drie, over drie, over drie jaar. Ga je daar nog door? Ja, natuurlijk. ja, natuurlijk. <laughs> Ja, wat moet je anders doen? Misschien haal de Ja, hij geniet ervan, zegt hij. Het is goed voor zijn conditie en voor zijn geheugen. Het weer vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. In Brabant en Limburg blijft het tot de avond bewolkt. Het is een graad of 10. Vannacht kan het gaan vriezen. Morgen een zonnige dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk, de A7, Heerenveen, richting Den Oever, dus richting Noord-Holland.